was jong en charmant, heel mijn hart stond in brand. Voor jouw ogen zo zwart als de nacht. Als je lachte vol vreugd, was je een toonbeeld van jeugd. En je stem klonk zo lief en zo zacht ons geluk vloog voorbij, was voor jou en voor mij. Een geluk dat slechts kort heeft bestaan. Want je ging van me heen en je liet mij alleen. Waarom heb je dit alles gedaan? wij denken aan rozen. Rozen met oren zo fijn. Bloemen die nimmer vervelen. Daar ze jouw beeldenis zijn van zo'n boeket wilde rozen. Stent me tevreden en blij. Ik zie een beeld in die rozen. Dat beeld, mijn liefste, ben jij. van zo'n boeket wilde rozen. Stemt me tevreden en blij. Ik zie een beeld in die rozen. Dat beeld, mijn liefste, ben jij.